11 uur. Moutschreurs met het NOS Journaal. De enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs, Salah Abdeslam... wilde sterven als martelaar door zichzelf op te blazen. Dat blijkt uit een tekst die werd ontdekt op een laptop die is gevonden. Bij de aanslagen in Parijs in 2015 kwamen 137 mensen om het leven. Abdeslam wilde zichzelf toen ook opblazen, maar zijn bomvest haperde. Hij was een tijdje voortvluchtig, maar werd in 2016 opgepakt in de Brusselse wijk Molenbeek. Hij zit vast in Frankrijk. Detailhandel Nederland maakt zich zorgen over de stabiliteit en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer. Gisteravond werd ABN AMRO getroffen door een storing, waardoor mensen niet konden internetbankieren. Ook andere banken hebben er af en toe last van. Volgens de winkeliers neemt het aantal storingen toe. Ze willen dat de stabiliteit van het betalingsverkeer hoger op de agenda komt bij banken en de politiek. De Russische politie is in Moskou het kantoor binnengevallen van oppositieleider Navalny. Er zouden zes mensen zijn opgepakt. Het is onduidelijk of Navalny daarbij zat. Vandaag zijn in heel Rusland demonstraties tegen de verkiezing op 18 maart. Navalny mag daar niet aan meedoen. Zijn aanhangers zeggen dat de verkiezingen doorgestoken kaart zijn en dat het al vaststaat dat president Poetin wordt herkozen. Ze willen de verkiezingen daarom boycotten. Oudsleider van de rebellenbeweging FARC, Timoshenko, doet in mei mee aan de presidentsverkiezingen in Colombia. Hij wil vooral iets gaan doen voor de armen. Timoshenko leidde jarenlang een gewapende strijd tegen de Colombiaanse regering. Daarbij kwamen de afgelopen 50 jaar een kwart miljoen mensen om het leven. Sinds het vredesakkoord tussen Colombia en de FARC uit 2016 probeert Timoshenko zijn rebellenleger om te vormen tot een politieke partij. Het weer erg zacht met 10 tot 12 graden. In het noorden kan wat regen of motregen vallen. Ook morgen is het nog zacht.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 Met nu ZFM Jazz. on. welkom in het tweede uur ZFM Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Wij hoorden Tommy Dorsey met de zanger Frank Sinatra. Blue Skies. En uit een, eh, de periode 41-45. In het eerste deel van eh, dit programma heb ik al een paar stukken gedraaid van Ruud Brink met het trio Pim Jacobs. Ik ga nu nog een paar stukken van Ruud Brink laten horen... maar dan met verschillende grote orkesten. Ruud Brink, ehm, geboren in 37 in Haarlem en in 90 overleden... was een eh, groot lyrische rietblazer. En uh, eh, kenners zeggen, hij was niet revolutionair in de zin dat hij... Eh, allerlei nieuwe stromingen ontwikkelde. Hij bleef zijn hele leven lang Trouw aan de Four Brothers-stijl. Zoet Sims, Ten Getz, Herbie Stewart en Serge Cheloff. En hij speelde met een ontspannen swing en soepele toon. Eh, is lid geweest van het legendarische orkest The Diamond Five. Heeft bij Ted Powder gespeeld. En bij Rob Pronk. En later heel veel in studio's met Jan en Alderman. Waaronder Ben Webster, Joe Pass, Ray Charles, Ted Jones, Zoet Sims, noem maar op. Ehm, ik ga nu twee stukken laten horen. Eén stuk met de Skymasters, waarin Ruud Brink soleert. Ain't I good for you? Eh, Ruud Brink met uh, Avro's Big Band The Skymasters... in uh, eh, onder van Tony, Tony Nolte... in het stuk G-Baby Ain't I Good To You... opgenomen in 86. Ik ga nog een stuk laten horen van Ruud Brink... maar nu met het Metropoolorkest... onder leiding van Dolph van der Linden opgenomen in 77. Een prachtig stuk ook. Uh, Sweet Georgia Fame. I thought about you. ZFM Jazz zendt uit elke zondag van 10 tot 12... vanuit de studio aan de Tolweg 10A in Zandvoort. En elke presentator nodigt de luisteraar uit... om gewoon eens langs te komen, of voor een praatje... of met je lievelings-cd, eh, die, die kunnen we dan draaien. En wat ook speelt, is dat we zoeken naar uitbreiding van ons jazzteam. Uh, dus als je er iets vervoelt om eens een keer mede te presenteren... of gewoon je eh, te voegen in de groep van presentatoren... schroom niet, kom gewoon langs of neem, contact over met ZFM. Dan gaan we naar Lils McIntosh. Eh, Lils McIntosh is de kleindochter van Max Wojski. Max Wojski een legendarische Surinaamse zanger die eh, in Nederland in de jaren 50 heel succesvol was. Over zijn leven gaat nu een, eh, op dit moment eh, een musical in Amsterdam in het Bijlmer Theater. En ehm, dit terzijde, Lils McIntosh heeft zich ontwikkeld tot een hele goede jazzzangeres. En ik ga daar iets van laten horen. Zij wordt begeleid door een, een combo Chris Monen op de gitaar, Erik Robert op de bas, Marcel Serierse, de alleskunner op het slagwerk en Jan Menu op de tenorsax. in het stuk Swing Brother Swing. Deep rhythm captivates me. Heart rhythm stimulates me. Can't help it, swing it, boy. Swing it, brother, swing. Don't stop to diddle daddle. Stop this foolish prattle. Come on and swing me gay. Swing it, brother, swing. Raring to go. And there ain't nobody gonna hold me down. Hey, listen, Joe Hurry up, come on, let's go to town. Stop this diddle daddle and this foolish prattle. Come on and send me joy. Swing it, brother, swing. diddle daddle. Stop this foolish prattle. Come on and swing me gay. Swing it, brother, swing. Raring to go. And there ain't nobody gonna hold me down. Hey, listen, Joe. Hurry up, come on, let's go to town. big way for you. My heart is jumping, you started something with them, their eyes. You better look out, little brown eyes, have your eyes. Sparkle, bubble, gonna get you in a whole lot of trouble. Ooh, baby, baby, them, their eyes. baby feels the blue. No, darling, I'm falling in a great big way for you. My heart is jumping, you started something with them, they're right Macintosh, Dem Their Eyes. Als wij ehm, ons vandaag nog verder willen begeven in het circuit waar jazzmuziek en of aanverwante muziek te horen is... dan eh, kunnen we verschillende kanten uit. In Hillegom om 14 uur vanmiddag Sunday Jazz Afternoon. Het trio van Kees Diepveen met als gast de tenorsaxofoon Chris D. Dan hebben we in Overveen. Nou, twee keer, eh, twee keer vallen en we zijn er. De hardbop-formatie van Adam Spoor. Spoorloos. Café Slichting vanmiddag om vier uur. Café Slichting aan de Zeilweg. Spoorloos. Dan kunnen we ook nog naar eh, de Raaks Café Restaurant. Het is tegenwoordig Café Wijnbar. Raaks. Uh, met Rinus Groeneveld op de tenorsax, Kajan Witmer piano en Hans Ruigerok op de bas. Om vier uur begint dat. Daar zijn we er nog niet. We kunnen ook nog naar het Lichthuis in Haarlem aan de Vergierdeweg. Het drumtheater Safraan, een swingerconcert. Om drie uur begint dat. En dan hebben we nog in het, ja, in het dorpshuis in Vogelenzang... heel goede akoestiek aan de Henk Lensenlaan in Vogelenzang om drie uur. De muziekvereniging KNA, de Big Band Triple B. Met leden uit Bennenbroek, Vogelenzang en Zwaanshoek speelt swingende, swingende jazznummers. Nou, genoeg te doen, zullen we maar zeggen. Dan eh, ga ik nu iets laten horen van de cd North Sea Jazz Sessions... Uh, trio van Louis van Dijk die heeft eh, destijds voor een programma van Joop de Roo... allemaal eh, opnamen gemaakt met mensen die op het Noordzee kwamen spelen. Um, ehm, Toet Dave Pike, Helen Merrill... en ook Frank Rossellino, de trombonist. En die gaan we nu horen in een eh, mooi stuk. En dat is Autumn Leaves. ongelooflijk. Het trio van Louis van Dijk met Frank Rossellino op de trombone. Het leek wel een big band. En je hoorde fantastische solos van alle drie de leden van dat eh, trio Louis van Dijk. De meester zelf op piano. Uh, razendsnelle vingertechniek. Ehm, Jacques Scholz, vorig jaar overleden, op de bas. En de good old John Engels op het slagwerk. Ik ga nu iets tegenovergestelds laten horen. De big band van Count Basie. Die eh, op veel momenten klinkt als een heel klein combootje. Prachtig eh, eh, genuanceerd spel van het hele orkest. In het stuk The Kid from Red Bank. Dat was vibrafonist Dave Pike in het nummer Children of the Sun. En dan gaan we over naar Miles Davis van de wereldberoemde CD, eerst nog LP, Best of Blue Note, eh, Birth of the Cool in het stuk Rocker. Ja. <laughs> Rocker, Miles Davis. Dan gaan we nu naar eh, een beul van een saxofonist... die de mooiste solos heeft gemaakt. Eh, er zijn eh, af en toe top 10 lijstjes... van welke saxofoon solo uit welk stuk is nou het mooiste. En daar komt altijd in voor op zo'n lijstje... Sambutera, die heel lang gespeeld heeft in het orkest van Louis Prima... En samen waren ze natuurlijk een eh, fantastisch stel dat eh, de hele tent op zijn kop zette. En ik ga laten horen beide heren Lou, eh, Louis Prima en Sambutera zingend There Be No Next Time. saw this stranger leave my pad, and this made me awful sad. I don't blame you. But in the meantime, I was getting real mad. You had a right to be. And I said, baby, what explanation do you have? What, what she said? She said, hmm, next time. I said there'll be no next time. That was the last time for me. You told her right, and I'm very proud of you. Man, I grabbed my hat and I headed for the door. Yeah, don't don't don't come back either. I knew I wouldn't be back there no more. You're doing the right thing, Sam. Up walked the landlord, a real cool gent. Uh, what did he say? He said, "Hey, Sam, how about the rent?" And what you told him? I said, "Hmm." next time. He said there'll be no next time. You're coming up right now. Don't give him nothing, Sam. Pay no attention to him. Man, I jumped through that window and my feet hit the ground. You was traveling fast. I figured I'd better get out of town. Wow, how, was you going? Well, when I arrived at the airport, uh-oh, <laughs> there was that man failure to support. What are you saying? I said, hmm, next time. He said, there'll be no next time. You go and see the judge right now. You shouldn't have gone to the airport. But he took me to see that little friend of mine. Who that little fella? <laughs> District judge. I remember him. Room 229. Yeah, he was crazy. he said, Sam. What is it? Your payments are way behind. I said, don't worry, judge. It won't happen next time. And what he said? He said, hmm next time. There'll be no next time. You're gonna jail right now. You shouldn't have gone to the airport. I'm surprised at it. Surprised at it. He put me in a padded cell. Did they feed you? On bread and water. And man, that was, well. How long did keep? 30 days later, <laughs> on my way out. Well, what you laughing about, Sam? Here come my chick with a big fat done had her. <laughs> was putting her in jail. What she wanted from you? She wanted me to go help bail. What's a dollar? I said, ah! next time there'll be no next time. That was the last time for me. Sam Butera. En ehm, Louis Prima. En Louis Prima is natuurlijk eh, niet alleen bekend geworden door zijn trompetspel... maar ook door zijn uh, tomeloze energie... wat hem uiteindelijk ook eh, de das om heeft gedaan. hij is een tijd getrouwd geweest met Keely Smith... en daar heeft hij mee opgetreden. Als je de <clears throat> opnames, de filmpjes terugziet... Die, dat waren ook op het podium speelden ze twee volslagen tegen Polen... En eh, dat werd altijd een enorm feest als die gingen optreden. Ik ga één stukje laten horen. Louis Prima en Keely Smith. Baby, won't you please come home. Ehm, fantastisch zijn zijn timingsvoorbeelden. Eh, uh, eh, hoe hij zingt. En het is ook heel mooi hoe zij in, in dit stuk het van hem overneemt. dat gaat moeiteloos en op een hele mooie manier. Baby, won't you please come home? spot for every hour in the day. You can hear me say, Baby, won't you please come home? I need you, I need you badly. Mm, won't you hurry, hurry, hurry, hurry, hurry? Baby, won't you? Baby, won't you please? when I walk out, who gives you that honey, honey, baby? Who's that who's got me worried too? When we kiss, sometimes miss that something that used to be. And every day when I'm away, I know you're going uptown when I'm out of town. Who walks in when I walk out? Who gives you that honey, honey, baby? Who's that who's got me jealous of you? Pasadena Roof Orchestra. Who Walks In When I Get Out. Het is weer het einde van ZFM Jazz op deze zondagochtend. Twee uur lang jazzmuziek uit alle windstreken vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Als u eh, wilt, kom volgende week gewoon langs bij de studio. Tolweg 10A. Neem een plaatje mee voor een plaatje of een praatje. En dan kunnen we je lievelingsstukje laten horen. We gaan eruit met eh, een prachtig stuk van de cd...